Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De jihadisten waren niet alleen van plan aanslagen te plegen... maar ook om een prominente Belg te ontvoeren en onthoofden. Dat schrijft de Belgische krant Het Laatste Nieuws... op basis van bronnen bij justitie. Het terreurnetwerk, waarvan gisteren twee leden werden gedood... en één gearresteerd, zou het hebben gemunt op een topfunctionaris... van politie of justitie. Ze wilden van de onthoofding een video maken, schrijft de krant. Om 11 uur vanochtend geeft het federaal parket in België opnieuw een persconferentie over de antiterreuractie van gisteren. Het lijkt erop dat er vannacht weinig is gebeurd. De zender VTM meldde gisteravond laat dat er weer geschoten of explosies werden gehoord in Verviers, maar daarover is niets meer bekend geworden. Eerder op de avond was er een tweede inval in Verviers, vlakbij het huis waar gistermiddag de twee terreurverdachten werden gedood en één opgepakt. Deze keer waren er geen arrestaties, wel zijn er documenten in beslag genomen. S'avonds was er ook nog een actie gaande in Brussel. Wat daar precies is gebeurd is niet duidelijk. In heel België is het dreigingsniveau verhoogd van niveau 2 naar 3, het ene na hoogste niveau. Eerst gold dat alleen voor politiebureaus en gerechtsgebouwen, later op de avond werd dat uitgebreid naar het hele land. De Erasmusprijs is dit jaar toegekend aan Wikipedia. De online encyclopedie krijgt de prijs voor de verspreiding van kennis. Allesomvattend en voor iedereen toegankelijk. De jury prijst vooral de vele duizenden vrijwilligers die aan Wikipedia meewerken. De Erasmusprijs werd in 1958 in het leven geroepen door prins Bernhard. Jongeren denken nu positiever over homoseksualiteit dan negen jaar geleden, blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In 2006 had 18% van de jongeren een negatief oordeel, nu is dat nog maar 6%. Dat komt onder meer door voorlichting op school en televisieprogramma's zoals Boer zoekt vrouw en Uit de kast, die homoseksualiteit bespreekbaar hebben gemaakt. Het weer.